Tij van Beek met het NOS-journaal. De ouders van Tim Ribberink hebben intentie gepubliceerd... in de hoop dat pesten echt wordt aangepakt. Dat staat in een verklaring die vandaag werd voorgelezen... in het gemeentehuis van Dinkeland. De 20-jarige Tim pleegde vorige week zelfmoord... omdat hij, zo schreef hij, zijn hele leven is bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Zijn ouders willen ermee in de openbaarheid treden... om ervoor te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren... De opvallende advertentie leidde tot een stroom van reacties en media-aandacht. In Amerika is de laatste dag van de verkiezingen in volle gang. De laatste opiniepeilingen voorspellen een heel krappe zegen voor president Obama. Hij stemde twee weken geleden al. Vandaag is hij in zijn thuisbasis Chicago. Zijn republikeinse uitdager Romney stemde in zijn woonplaats Belmont... een voorstad van Boston in Massachusetts. Romney ging daarna naar Ohio en Pennsylvania... voor de laatste campagnebijeenkomsten. Vroeg in de ochtend Nederlandse tijd moet duidelijk worden wie de winnaar is. In het hele land zijn invallen gedaan tijdens een politieactie tegen de georganiseerde hennepteelt. Tot nu toe zijn 67 mensen aangehouden. De politie heeft ruim 100 kwekerijen opgerold. En daarbij zijn zo'n 25.000 planten in beslag genomen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. Ook is een laboratorium ontdekt waar synthetische drugs zoals amfetamine werden geproduceerd. Naast hennepplanten zijn onder meer auto's en 100.000 euro in contanten in beslag genomen omdat veel hennep wordt geëxporteerd, werd ook gecontroleerd langs verschillende snelwegen bij de grens. Het kabinet moet voor morgenmiddag op een rij zetten wat de gevolgen voor de koopkracht zijn van de maatregelen uit het regeerakkoord. Daarbij moet het kabinet een uitsplitsing maken voor verschillende inkomensgroepen. Het verzoek werd gedaan door de hele oppositie. De regeringspartijen, VVD en PvdA, verzetten zich er niet tegen. Als de brief van het kabinet er is, bepaalt de Kamer of er genoeg informatie in staat om overmorgen het debat over de regeringsverklaring te laten doorgaan. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het is 7 à 10 graden. Morgen eerst soms wat regen, maar in de middag nu en dan zon. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het NO.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 And it's a circle, circling to hell. the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.